Eh, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De oud-president van Brazilië komt waarschijnlijk nooit meer vrij. Bolsonaro krijgt 27 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan een poging tot een staatsgreep... nadat hij drie jaar geleden de verkiezingen verloor. Correspondent Nina Jurna. Daarnaast lag er ook een moordplan klaar om de huidige president Lula da Silva te vermoorden de vicepresident en een hoge rechter. En daarvan zeggen de rechters ook genoeg bewijs. Genoeg bewijs om Bolsonaro dus zwaar te straffen. Bolsonaro ontkent alles, maar volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof is hij wel degelijk schuldig. Hij is nu 70 en daarmee is de kans dus groot dat hij nooit meer vrijkomt. In Amerika wordt nog volop gezocht naar de dader van de moord op Charlie Kirk. Die influencer en vriend van president Trump werd woensdag doodgeschoten op een studentencampus in Utah. Van de verdachte zijn inmiddels videobeelden gedeeld. En gisteren werd het mogelijke moordwapen gevonden, zegt correspondent Rudy Bauma. Verschillende media hier in Amerika die schrijven nu dat op dat geweer of op eh, munitie ook eh, gegraveerde teksten hebben gestaan. Onder andere initialen die mogelijk naar de dader kunnen leiden. Maar die berichten zijn nog niet bevestigd door de FBI die 100.000 dollar heeft uitgelopen voor de gouden tip, want hij is nog voortvluchtig. Amerikaanse media zeggen via bronnen de naam te weten van de schutter, maar die hebben ze nog niet gepubliceerd. Er is iemand opgepakt voor een verkrachting 21 jaar geleden. Het is een man van 61 uit Zwijndrecht. Hij werd gevonden na een groot DNA-onderzoek. Het slachtoffer was een vrouw uit Hendrik Ido Ambacht. Ze werd op haar 65ste verkracht in haar slaapkamer en is inmiddels overleden. Vier landen dreigen volgend jaar niet mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. Ze willen wegblijven als ook Israël erbij is vanwege het genocidale geweld tegen Palestijnen. Het gaat om Spanje, Slovenië, IJsland en nu ook Ierland. Heb ik het weer nog voor je. Vanmorgen vooral in het noordwesten pittige buien met soms ook onweer. Daarna in de rest van het land regenachtig. Langs de kust dan harde windstoten, hagel en ook kans op onweer. Af en toe piept de zon er nog tussendoor.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 dat Israël niets geeft om de gijzelaars die nog in handen zijn van Hamas... en dat Israël voorbij alle grenzen is gegaan... met zijn aanval op Hamas-leiders in Qatar... De Amerikaanse vicepresident Vance heeft het stoffelijk overschot... van de vermoorde conservatieve influencer Charlie Kirk begeleid naar zijn woonplaats. Intussen is nog een klopjacht bezig op de dader. Nederland gaat geen ernstig zieke kinderen uit Gaza opvangen en behandelen. De Tweede Kamer heeft net als een paar weken geleden een motie daarover nipt verworpen. 71 Kamerleden stemden voor, 72 tegen.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 So hold me in your arms and I'll take off with you. lying here, my sanctuary. Days go past, it's autumn already, and I wish it would Oh, high up in my sanctuary, days go past, it's autumn already, and I sit here and wonder.